Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het echtpaar dat ontsnapte uit een quarantainehotel zit nu verplicht in isolatie. De man uit Spanje en vrouw uit Portugal hoorden na een positieve coronatest binnen in hun hotelkamer te zitten. Maar ze gingen er vandoor en probeerden op het vliegtuig naar Spanje te stappen. Op Schiphol werden ze opgepakt. Volgens de burgemeester van Haarlemmermeer zaten de twee vrijwillig in het hotel. Daardoor kon de beveiliging ze niet tegenhouden. Nu zitten ze dus wel verplicht in quarantaine in een ziekenhuis. Dat kon de burgemeester opleggen. Het OM bekijkt of het echtpaar kan worden vervolgd. Als dat zo is, kunnen ze een boete en een celstraf krijgen. 50 mensen moesten hun huis uit in Den Bosch. In een appartementencomplex was een gaslek in de kruipruimte. Er hangt nog een gevaarlijke hoeveelheid gas onder het gebouw en er is ontploffingsgevaar. De monteurs kunnen moeilijk bij het lek zelf komen, dus het is ook moeilijk te dichten. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Ook Australië neemt maatregelen om de Omicron-variant buiten te houden. Ook daar is die vorm van corona ontdekt. Australië zou vanaf woensdag weer opengaan voor buitenlanders met een visum. Maar houdt de grenzen zeker twee weken langer dicht, vertelt de premier. Our border arrangements have been one of the key things that have protected Australia uh, throughout the course of the pandemic. Bij de buren in Nieuw-Zeeland gaan de grenzen deze week wel open. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat Omicron zich over de hele wereld gaat verspreiden... met op sommige plekken ernstige gevolgen. En al drie dagen is het flink druk in de Britse pub Ten Hill Inn. Door een heftige sneeuwstorm zitten meer dan 60 mensen vast in de kroeg. De pub ligt hoog in de bergen. Er ligt een dik pak sneeuw voor de deur. De gasten blijven voorlopig nog wel even. Maar de manager weet het gezellig te maken met spelletjes en karaokeavonden. We'll come up with something to do. We had a quiz, we've had karaoke, we've had movies. We've been playing lots of board games and card games. De bezoekers hoeven niet allemaal op de koude vloer te slapen. De pub heeft ook een aantal hotelkamers. Het weer hier dan. Er trekken buien over. In de Limburgse heuvels valt natte sneeuw. En soms piept de zon ook door de bewolking heen. Het is 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 From me head down to me coolie you turn me on with your big baby love. Me Julie, you got the sweet ass booty. When me touch it with me cool. Hey, this Shaggy make him rap too. Yo, hey yo, hey yo.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 From me head down to me coolie. Uh, woman, you turn me on with your big Babylon. Me, Julie, you got the sweet touch. When me touch it with me coolie. Yo. Cause you turn me on with your big Babylon. Whoa. to the L to the I to the Z. yeah. to the U to the L I Z. S to the A double G Z. Y. What? Rude boys get this along. A Yeah. To the L I. baby. That's right. Stand. Rude boys get busy. Truly, ah. You know me love it, yeah. Truly from me head on to me Julie, ah, woman, you turn me on hey, with your pick Babylon. Me Julie, you got the sweet spot.